Nieuws van 3 uur. Kirsten Klomp met het verantwoordelijk is voor de aanval op een hulpconvoi in de buurt van de Syrische stad Aleppo. Een adviseur van president Obama zegt dat de Russen ervoor zouden zorgen dat er tijdens het laatste staakt het vuren geen luchtaanvallen zouden zijn in gebieden waar hulpverleners waren. Omdat het toch is gebeurd is Rusland volgens de VS verantwoordelijk voor het bombardement op de vrachtwagens van de hulporganisatie Rode Halve Maan. Die hadden meel en medicijnen voor tienduizenden mensen in Aleppo aan boord. Zeker twintig mensen kwamen bij de aanval om het leven. De oppositie in de Tweede Kamer zal de algemene beschouwingen vandaag en morgen gebruiken om te bestrijden dat het goed gaat met Nederland. De partijen lieten al weten dat ze het niet eens zijn met de boodschap in de troonrede en de miljoenennota, dat het land er beter voor staat. Zo had GroenLinks graag meer aandacht gewild voor de inkomensongelijkheid en mist D66 aandacht voor de tegenstellingen in de samenleving. PVV-leider Wilders sprak van een troonrede uit de Efteling vol sprookjes. De algemene beschouwingen beginnen vanochtend om half elf. Suriname wil de komende jaren meer dan een miljard dollar investeren in zijn infrastructuur en energievoorziening. Het land hoopt daarvoor op een lening van een Saoedische bank die ontwikkelingsprojecten financiert. Met het geld moeten nieuwe wegen en bruggen worden aangelegd en ook het elektriciteitsnet moet uitgebreider en moderner worden. Suriname zit in een diepe economische crisis. President Bouterse hoopt met de investeringen de economie uit het slop te halen. André Hazes junior is de grote winnaar geworden bij de Buma NL Awards voor Nederlandstalige muziek. De zanger won vier van de twaalf prijzen, onder meer de prijs voor de beste single, Leef. Gerard Joling ontving een Lifetime Achievement Award. Hij zit ruim 30 jaar in het muziekvak. Het weer blijft vrijwel overal droog en het koelt af naar een graad of 10. Op sommige plekken kan een mistbank ontstaan. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af.